Drie uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie in Suriname gaat onderzoeken... of er een grote bankfraude heeft plaatsgevonden. Daarbij zouden een aantal hooggeplaatste personen betrokken zijn... onder wie twee bankdirecteuren en de waarnemend president van het Hof van Justitie. Ze zouden leningen van vele miljoenen euro's hebben afgesloten... bij de Surinaamse postspaarbank, maar die nooit hebben afgelost. De zaak kwam aan het rollen door bankmedewerkers... die interne stukken naar buiten brachten... Na het vooronderzoek besluit het OM of er een strafrechtelijk onderzoek komt. In Enschede is vorige week een Syrisch stel door buurtbewoners uit huis gehaald en ernstig mishandeld. Het incident begon met een ruzie tussen kinderen waarop enkele ouders met geweld verhaal gingen halen bij het Syrische stel. De burgemeester van Enschede zegt dat de daders niet vrijuit zullen gaan. Na de mishandeling heeft het Syrische gezin de buurt verlaten. Het Duitse chemiebedrijf Bayer moet opnieuw een hoge schadevergoeding betalen... vanwege het verdelgingsmiddel Roundup. Een jury in de Amerikaanse staat Californië acht bewezen... dat een echtpaar kanker heeft gekregen door het middel. De jury wil daarom dat Bayer 2 miljard dollar aan schadevergoeding uitkeert. Door federale wetten komt dat bedrag waarschijnlijk een stuk lager te liggen. In twee eerdere gevallen ging het om 80 miljoen dollar. Bayer gaat in beroep tegen de uitspraak... Volgens het bedrijf is het middel niet kankerverwekkend. De aandelenbeurzen leiden flinke verliezen door het escalerende handelsconflict tussen de VS en China. De Dow Jones verloor met 500 punten bijna 2,5 procent. Vooral techbedrijven moesten inleveren. Beleggers zijn bang voor een handelsoorlog die de twee grootste economieën ter wereld veel schade kan toebrengen. De twee landen leggen elkaar over en weer heffingen op. Het weer vannacht is het helder en fris. De temperatuur ligt tussen de 1 en 5 graden. De komende dag veel zon en dan wijdt er een zwakke tot matige noordoostenwind...